Het NOS nieuws van 4 uur. Kees Groot met het NOS journaal. Het OM wil een Amsterdamse politiecommissaris gaan vervolgen wegens verduistering. Op kosten van de politie zou hij jarenlang familie, vrienden en collega's uit eten hebben genomen. Ook zou hij kaartjes voor concerten en voetbalwedstrijden hebben gekocht. De politiecommissaris van 64 werd in november op non-actief gesteld. Er komt ook een oriënterend onderzoek naar de politiemensen die de giften hebben geaccepteerd. De man die zaterdag bij het Centraal Station in Amsterdam op voetgangers inreed is vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist later nog wel of hij wordt vervolgd voor overtreding van de Wegen- en Verkeerswet. Uit het onderzoek blijkt dat hij die dag al meer verkeersovertredingen had begaan. Zo reed hij ook op het Rembrandtplein over de trambaan. Bij het Centraal Station reed hij zeven mensen aan. Twee gewonden liggen nog met botbreuken in het ziekenhuis. Na bloedonderzoek bleek dat de man een extreem lage bloedsuikerspiegel had. Daar zou hij medicijnen voor gebruiken. De man zegt dat hij zich niets van het incident kan herinneren. Bijna de helft van de volwassenen betaalt wel eens voor het online kijken van video. Vooral diensten van Netflix en RTL XL zijn populair, zegt onderzoeksbureau GFK. Vorig jaar betaalde 44% van de Nederlanders nog voor online video's. Dit jaar is dat 49%. Jongere mensen doen dat veel vaker dan ouderen, zegt GFK. Hongarije heeft een veroordeelde Duitse neonazi uitgezet. Hij had asiel aangevraagd, maar Hongarije had dat verzoek eerder al afgewezen. Horst Maier is 81 en moet in Duitsland nog een deel van zijn gevangenisstraf uitzitten. In 2009 werd hij tot 10 jaar cel veroordeeld, onder meer vanwege haatzaaien. Hij ontkent de holocaust. Maler was twee jaar geleden tijdelijk vrijgelaten om gezondheidsredenen. Toen hij weer de cel in moest, sloeg hij op de vlucht. Het weer, zon en stapelwolken bij 17 tot 21 graden. Vannacht koelt het af tot 10 graden.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 Eh, de meeste leveren niet meer dan een minuut of vijf vertraging op. Zoals deze op de A4 richting Amsterdam. Tussen Soeterwouder, Rijndijk en Roelof Vijf kilometer. De, door een kapotte vrachtwagen is de afrit daar dicht. Je kan keren bij de afrit Nieuw-Vennep. Op de A12 daarna utrecht ook een kapotte vrachtwagen. Vijf kilometer levert dat op tussen Nieuwebrug en de Meren. Op de A20 naar Gouda bij Rotterdam Centrum 3. En voor Moordrecht 7 kilometer. Maar hier is de weg weer vrij na een ongeluk.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba ta que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. siempre cantaré. Cuando se inmale a dolores, cuando se quema el cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmale a dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.